Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Je hoeft geen moeite te doen voor de spiegel vandaag, want je haar wordt toch weer een zooitje. Storm Kieran komt eraan. Een topdag natuurlijk voor het NK Tegenwind. 300 mensen gaan op de fiets 8,5 kilometer over de Oosterscheldekering. De organisator die heeft er zin in, zei hij bij WNL. Ja, dit is een strijd van de, de mens tegen de elementen. Dus het is, eh, het is echt je benen en je kuiten tegen de wind. Dus het is inderdaad de fiets zonder versnelling en met een terugtraprem. En het enige wat je kan aanpassen is je bandenspanning of de zadelhoogte. En dat is het. Ja, hij is wel in zijn nopjes met het weer, maar dat geldt niet voor iedereen. Later vanochtend geldt op sommige plekken code oranje. Eerst in Zeeland en daarna ook in Noord- en Zuid-Holland en op de Wadden. Check je reisplanner als je daar met de trein moet, zegt de NS. En zojuist komt binnen dat de KLM vanaf het begin van de middag alle vluchten schrapt. Ander nieuws dan. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog daar... heeft een hoge VN-bobo een bezoek gebracht aan de Gazastrook. Er is een aparte organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Volgens de baas daarvan vroeg iedereen hem om water en voedsel. Hij noemt het hartverscheurend. En er kiezen nog steeds minder vrouwen voor de techniek dan mannen. Blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ook om naar voren dat vrouwen die wel een technisch diploma hebben gehaald... vaker kiezen voor een baan in een andere sector. En het is nog minder dan drie weken tot aan de Kamer, Tweede Kamerverkiezing. De collega's van NOS op 3 organiseren daarom elke dag het verkiezingsprogramma. Gisteravond waren Rob Jetten van D66 en FVD-leider Thierry Baudet te gast. Die kreeg een vraag van een non-binair iemand in het publiek. Wat is non-binair? <laughs> Weet u niet? Nee. Bent u Google? Moet ik het nu even googlen zelf? Kan het doen, maar non-binair kan het ook wel uitleggen. Dat is een genderidentiteit die tussen man en vrouw of buiten staat. Het valt binnen, buiten het binaire van man en vrouw. Oké. Nou ja, ik geloof niet dat er meer dan twee geslachten zijn. Ehm, ik kan ook zeggen dat ik een alien ben, maar en dan zeg ik, zit hier, maar dat, volgens mij bestaat dat niet. Dus dat is die categorie LHBTQI, whatever. Ik vind dat onzin. Meer dan de helft van de kiezers gaat nu voor een andere partij dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezing. Dat zeggen ze in een peiling van INO Research. En het weer nog ja, in het noorden regen en vooral aan de kust dus veel wind door storm Kieran. Daar geldt straks code oranje. Vanmiddag dan zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Alleen dagelijkse files tot nu toe deze ochtendspits. Ongeveer 10 minuten extra reistijd voor weggebruikers op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen.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 De storm Kieran heeft in Frankrijk aan zeker één persoon het leven gekost. Zowel in Frankrijk als in Groot-Brittannië is de overlast door de storm groot. Kieran komt later vanochtend aan in Nederland. KLM en Transavia hebben uit voorzorg al tientallen vluchten geschrapt. Vorig jaar daalde het aantal mensen dat werd betrapt bij een poging om de verzekering op te lichten. De verzekeraars zeggen dat ruim 10.000 fraudeurs tegen de lamp liepen. Een daling van 15 Daardoor zou 80 miljoen euro zijn bespaard. Meer dan de helft van de huizenzoekers zegt veel problemen te hebben op hun zoektocht. Ze vinden dat er te weinig aanbod is, dat woningen te duur zijn of niet passend. Dat zegt woningkoepel Edes. Het weer. De wind neemt dus flink toe.